Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt aangifte gedaan tegen de boer die gisteren in Drenthe een wolf van zijn land wegjoeg. Het dier had de schapen van de boer aangevallen en hij probeerde de wolf vervolgens weg te jagen met een hooivork en een schep. Hij werd daarbij in zijn arm gebeten. De burgemeester van het plaatsje, Wapse, besloot toen de wolf dood te schieten. Dan, dan, dan op een gegeven moment krijg je toch eensluidende adviezen dat er iets moet gebeuren en dat deze wolf eh, niet langer alleen vertrouwd is. Hij had het recht niet, zegt de natuurclub. Ook tegen de burgemeester doen ze aangifte. Drie boten met vluchtelingen die vanuit Senegal in Afrika de zee op zijn gegaan worden vermist. Familie van de migranten hebben sinds het vertrek eind juni niet meer van ze gehoord. Op de boten zouden zo'n 300 mensen zitten die onderweg zijn naar Europa leden van de PvdA en GroenLinks mogen vanaf vandaag stemmen... of hun partijen samen de verkiezingen ingaan. De partijen willen met één lijst en één verkiezingsprogramma gaan werken. Wie de lijsttrekker wordt, dat is nog niet bekend. Ja, misschien heb je er wel iets van gezien gisteren. Het onweer en het noodweer. In een aantal provincies in het oosten van Nederland... gold er een code oranje door zware onweersbuien. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Wel is er schade aan huizen en gebouwen en braken er brandjes uit... In het zuiden en oosten van het land kon het riool al het water niet aan... en in Zwolle viel er hagel zo groot als knikkers. Hagel, beste mensen. Deze, wat is het, 9 juli, zondag. Oh, hagel. En het weer vandaag dan nog. In het westen zon. In het oosten is er meer bewolking. Vanmiddag dan trekt het daar ook open. Al zijn er wel ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in de regio Noord-Holland en één wat langere. We beginnen de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord rijdt het langzaam over 3 kilometer. Vertraging een kleine 10 minuten. De N242, daar zijn de problemen wat groter, meer richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer is een ongeluk gebeurd en er zijn daar ook werkzaamheden aan de gang. Er staat 5 kilometer file en de vertraging is 3 kwartier.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 Leden van PvdA en GroenLinks mogen vanaf vandaag stemmen over de vraag of hun partijen samen de verkiezingen ingaan. Gisteren maakten de twee partijen bekend dat ze met één gezamenlijke kandidatenlijst en één programma willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Met de onweersbuien die gisteren over het land trokken is voor zover bekend niemand gewond geraakt. In de loop van de avond trok het KNMI de code oranje overal weer in. Wel zorgt het onweer op een aantal plekken voor schade.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 het drinkt zo snel, het is wonderbaar. Is er een fles? Tappen wij het moet dan maar. Koning van de fitu, van snacken bouwen. Witte gaan niet doen, mosterd het sweet en sour. En ik zwaai naar de politie, want vanavond hebben ze niks op mij.